de vroegere directeur van het Rotterdamse havenbedrijf. Volgens justitie heeft school bankgaranties uitgegeven van zakenman Joep. Die zou Scholte daarvoor 1,2 miljoen euro hebben betaald. Toen in 2004 bleek dat RDM de leningen van diverse banken niet meer kon betalen, kwam de rol van Scholte aan het licht. Die ontkende vorige week weer dat hij zich heeft laten al degelijk bevoegd was om bankgaranties af te geven. Paus Benedictus heeft op de eerste dag van zijn bezoek aan Groot-Brittannië in Edinburgh een parade bijgewoond. Er waren 125.000 mensen op afgeveiligheidsmaatregelen. Welkom door koningin Birmingham en lage protesten gepleegd. De tweede raars en handelaren. Rapport van de commissie van de kredietcrisis. Kans op herhaling te verneemt de aanbeveling. In 2008 kwamen daar drie brandweermannen om het leven tijdens het blussen van een brand. Later bleek dat er was geknoeid met de elektriciteit in de werf. De eigenaar is alleen met de zekeringen in bewezen dat het buien. Vannacht koelt het af tot zo'n 7 graden. Morgen wisselend bewolkt en een paar buien weer.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 Raw, bass, run, DMC en Guy Man en Ultra. Jullie tijd was hype hè? Dans maar, dit is nu die lekkere dansmaat. Chance ook als je zeker helemaal geen kans maakt. Chans maar en dans maar, want dit is nu die lekkere danslaat.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 <laughs> Het is zomer in Zandvoort. Voel de zomer <laughs> ja. op ZFM.